Moutscheurs met het NOS Journaal. De commandant die in 1947 gisteren naar buiten brachten. De voormalige militairen beweren dat ze de Molukse kapers niet gevangen moesten nemen, maar moesten doodschieten. Die opdracht zou zijn gegeven door toenmalig minister van Justitie van Acht. De commandant zegt in de Telegraaf dat het helemaal niet waar is. Hij coördineerde tijdens de kaping de reddingsactie van de bezette basisschool in Bovensmilde. Hij zou geen enkele opdracht hebben gekregen om de kapers dood te schieten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo is aangekomen in Noord-Korea. Hij bereidt daar de top voor tussen dat land en de VS. Wanneer die is, heeft president Trump niet bekendgemaakt. Pompeo is de eerste Amerikaanse bewindvoerder die voet zet op Noord-Koreaanse bodem sinds 2000. In dat jaar sprak buitenlandminister Albright met leider Kim Jong-il, de vader van Kim Jong-un. Iran wil snel onderhandelen met de landen die niet uit het atoomakkoord zijn gestapt. Dat zegt de Iraanse president Rouhani in reactie op het besluit van de VS om de atoomdeal met Iran te beëindigen. Rouhani dreigt dat zijn land de komende weken weer kan beginnen met het verrijken van uranium. Hij heeft de Iraanse atoomorganisatie opdracht gegeven zich daarop voor te bereiden. Een Nederlander is in Suriname veroordeeld tot zeven jaar cel... voor drugshandel en het voorbereiden van smokkel van bijna 400 kilo cocaïne. Die zat verstopt in een graafmachine. De autoriteiten kregen argwaan omdat het zeer ongebruikelijk is... dat graafmachines van Suriname naar Nederland worden vervoerd. Het weer helder en droog bij minima van een graad of 11. Overdag weer veel zon, maar geleidelijk ontstaat er meer bewolking. In het binnenland kan het nog 26 graden worden, aan de kust 24 Vanavond en vannacht vallen er wat buien.